啊啊！ Ook al is ga ik اليابورة Je Je juist de lippen waaraan ik wil blijven hangen. Ah, en ook van die spangen En schat je hart zit goed Maar je body wil ik tangen Want als je naast me loopt Moet de ieder naar je verlangen En die herkent me niet en repostig Mijn kusjes mee En ze zoeken je op postig Je bent die snoep Maar je doet het wel droppig Je bent als korrel En het maakt ik je hitte aan kan En een meisje praten dat vind ik lastig maar doen Want elke conversatie maar dat ik wil gaan zoenen En ik ben niet gek op rozen maar mijn woorden geven bloemen Ik hoef niet rijk te zijn met jou ben ik miljoenen Ze zeggen dat het beter is als we apart zijn Dan wil ik ze niet horen als we samen zijn Want we kennen geen route maar we doen het als een dream. Dit nummer of ik niet want we zijn vaak op één lijn Ik ben de media man en schat ik promote je Denk op wat de your baby.